Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren voelen steeds vaker thuiswoonschaamte. Dat heeft de Rabobank uitgezocht. Een huis vinden is lastig en dus gebeurt het steeds vaker dat je 28 bent, afgestudeerd met een vaste baan, maar nog steeds bij je ouders woont. En je ziet eigenlijk vanaf een bepaalde leeftijd dus dat die woonschaamte gaat heel erg spelen. En dat kan te maken hebben met, eh, met een sociale norm. We zien namelijk dat vanaf de leeftijd van 24 jaar ja, woont toch wel de meerderheid van de Nederlanders woont niet meer bij de ouders. Ja, voldoe je nou niet aan die norm, ja, dan kan het dus gepaard gaan met gevoelens van schaamte. Veel mensen geven aan dat ze thuis wonen om te kunnen sparen en dat huizen en kamers voor hen te duur zijn. Een auto is vannacht vol gas een gebouw binnengereden in Roosendaal in Brabant. De ravage is groot, maar er was op het moment van de klap niemand aanwezig. De bestuurder ging er vandoor en wordt nog altijd gezocht. Een Frans stel mag nooit meer huisdieren houden. Dat heeft de rechter bepaald. Het stel woonde in een appartement van 80 vierkante meter... met 159 katten en 7 honden. Die dieren waren er slecht aan toe. Ze waren uitgedroogd, ondervoed en zaten vol parasieten. Volgens de vrouw van 68 waren de beestjes de liefde van haar leven... maar zijn de zaken uit de hand gelopen. En de nummer 3 en 4 van de Eredivisie hebben gisteravond belangrijke punten laten liggen. AZ verloor met 5-0 van Heracles Almelo. Een perfecte kans voor FC Twente dus om verder uit te lopen. Maar ook die club liet punten liggen. De Tukkers speelden in Heerenveen met 3-3 gelijk. Twente kreeg een penalty tegen. Daar was aanvoerder Robin Prupper het tijdens de wedstrijd niet mee eens. Maar later kwam hij daarop terug. Tuurlijk, maar dat is emotie. Je zit volledig in die wedstrijd. Zelfs gaat naar het penalty moment, daar baal je enorm van. Eh, dus al die emoties die, die heb je dan in zo'n wedstrijd. Dus tuurlijk, dan ben je, dan ben je daarin eh, ja, ontevreden of boos of eh, noem maar op. Alleen na de wedstrijd kun je dat wel wat makkelijker relativeren. Vanavond zijn er nog drie eredivisiewedstrijden. Onder meer Feyenoord en Ajax komen dan in actie. En het weer nog. Denk aan je paraplu en regenpak als je de deur uit gaat. Want het wordt weer een natte dag met veel buien. Vanmiddag ook met hagel, onweer en harde windstoten. Het wordt 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de N242 vanuit Middenweer naar Alkmaar.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 hebben last van thuiswoonschaamte, blijkt uit onderzoek van de Rabobank. Het gaat om studenten, maar soms ook om jongeren die al fulltime werk hebben... en geen betaalbare woning kunnen vinden. In Roosendaal in Brabant is vannacht een automobilist een gebouw van een dagbesteding binnengereden. Bij een T-splitsing reed de wagen rechtdoor. Door een hekwerk de pui binnen. De bestuurder is er vandoor gegaan. De Amerikaanse minister van Defensie Austin heeft zijn Israëlische ambtgenoot Gallant laten weten hoe boos hij is over de aanval op hulpverleners afgelopen dinsdag. Bij die Israëlische luchtaanval werden zeven hulpverleners gedood, onder wie een Amerikaan. Het weer, veel regen met vanmiddag ook kans op hagel, onweer en windstoten door 12 tot 15 graden. I can hear the couple fighting right next door. Their angry words sound clear through these thin walls. Around midnight, I heard them shout, unfaithful one. And I knew because of me. It's because of me. I heard him shout, Who is he? She mumbled low. He said, Baby, don't you lie to me no more. And I'm listening through these thin walls, silent shame.